4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Dat zegt de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken in een interview. Volgens Sebastian Koerts heeft Australië de vluchtelingenstroom onder controle... door meer te gaan patrouilleren en vluchtelingen gelijk terug te brengen naar hun land van herkomst... of onder te brengen in opvangcentra en eilanden ver buiten Australië. Er verdrinkt nu niemand meer, zegt hij. De minister benadrukt wel dat het model wel zeer omstreden is. De slotdag van het popfestival Rock am Ring bij de Duitse stad Koblenz gaat niet door. De organisatie krijgt geen vergunning omdat ook voor komende dag noodweer wordt verwacht. Het festival met zo'n 93.000 bezoekers wordt al twee dagen geteisterd door hevig noodweer. Eergisteren raakten 82 mensen gewond door blikseminslagen. En ook gisteren werd het programma enige tijd stilgelegd vanwege de buien. Mohammed Ali wordt volgende week vrijdag begraven in zijn geboortestad Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Het publiek is welkom op de uitvaart, die ook live is te volgen via internet. Oud-president Bill Clinton is een van de sprekers. Na de bijeenkomst wordt het lichaam van Ali in besloten kring begraven. En Oranje heeft ook de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk gewonnen. In Wenen werden 2-0 door doelpunten van Vincent Jansen en Giorgino Wijnaldum. Nederland ontbreekt volgende week op het EK in Frankrijk. Na de mislukte kwalificatie verloor Oranje alleen nog maar van Frankrijk. Het weer, het is een zwoele nacht, het koelt niet meer af dan een graad of 15. Morgen overal zonnig en warm met zo'n 23 graden aan de kust... tot maximaal 27 graden in het binnenland. Later op de dag in het zuidoosten weer kans op een onweersbui.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 till it's gone. It'd be a paradise to put up a fucking line. You took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise now they pay paradise to put up a false night I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone to be paradise up a parking lot.